Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Democratische Republiek Congo wil dat de VN-veiligheidsraad sancties instelt tegen Rwanda. Volgens de regering zijn Rwandese troepen Congolees grondgebied binnengedrongen. Zij zien dat als een oorlogsverklaring. De rebellengroep M23 heeft de afgelopen weken aanzienlijke terreinwinst geboekt... en heeft de oostelijke stad Goma omsingeld. Experts van de VN en de Verenigde Staten zeggen dat de militie wordt gesteund door Rwanda. Dat land ontkent dat. De politie vraagt om beelden en tips over de auto die betrokken was bij de kunstroof bij het Drents Museum in Assen. Het is een donkergrijze Volkswagen Golf die in de nacht van woensdag op donderdag in Alkmaar is gestolen. De nummerplaat die erop zat werd rond dezelfde tijd in het Friese Witmarsum gestolen. Jordanië wil niet meewerken aan het idee van de Amerikaanse president Trump... om inwoners van Gaza weg te sturen en te laten opvangen door buurlanden. Het land zegt dat ze niets te maken willen hebben met gedwongen deportatie van Palestijnen. Volgens de VN huisvest Jordanië al 2,4 miljoen Palestijnse vluchtelingen. Trump noemde de situatie in Gaza een puinhoop... en heeft naast Jordanië ook Egypte opgeroepen om meer Palestijnen op te nemen. Trump zei erbij dat het een tijdelijke, maar ook een permanente regeling kon zijn. De autoriteiten in Sierra Leone onderzoeken of Jos L. wordt beschermd door hooggeplaatste personen in het land. De Nederlandse topcrimineel werd vrijdag gezien op beelden van een kerkdienst... waar hij vlakbij de president van Sierra Leone zat. De president zegt dat hij niet weet wie Jos L. is. Sierra Leone zal meewerken met de Nederlandse overheid en internationale politiediensten in de zaak.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 I said, hey, uh, hey, all you gotta do for me, girl, is have a little bit of faith. Oh. hopeless. I gotta be out of my mind not to try this. Through strength, I me priceless. I be out of my mind love.